Twee uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Verschillende delen van het land hebben last gehad van de zware regenval. Onder meer in Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam liepen kelders onder. Volgens de brandweer is het ergste noodweer achter de rug... en kan de riolering het overtollige water zelf opvangen. Ook in Brabant was er wateroverlast... en bovendien waren er meldingen van blikseminslagen. Omroep Brabant meldt dat in Tilburg een schoorsteen in brand is gevlogen... en in Waalre op sommige plaatsen de stroom uitviel. In Amsterdam wordt het landskampioenschap van Ajax gevierd. Na de 2-0 overwinning op VVV werd er vuurwerk afgestoken op het Leidseplein... en klommen fans in lantaarnpalen. Uit voorzorg heeft de gemeente extra politie achter de hand... maar die hoeft niet in te grijpen. Er werden wel enkele arrestaties verricht. Komende avond wordt Ajax gehuldigd op een terrein naast de arena. Ajax is voor de 31ste keer kampioen van Nederland. De tweede verdachte van de overval op een Haagse juwelier is opgepakt. De 19-jarige Sandro Grigolia werd aangehouden in Georgië. Hij kwam vanmiddag zelf naar de Nederlandse ambassade toe. De andere overvaller werd afgelopen nacht opgepakt in Den Haag. Sinds de roofmoord op de juwelier waren de twee mannen voortvluchtig. De politie verspreidde dinsdag hun namen en foto's. De Italiaanse voetbalclub Fiorentina heeft zijn trainer op staande voet ontslagen... nadat hij een van de eigen spelers had belaagd. Trainer Delio Rossi besloot de Serviër Adam Lacic te wisselen. Lacic was het niet eens met die wissel en stak toen hij van het veld kwam sarcastisch een duim op. En dat schoot trainer Rossi in het verkeerde keelgat. Hij liep naar de speler toe en probeerde hem tot tweemaal toe te slaan. Zijn assistenten en andere spelers trokken Rossi weg. De voorzitter van Fiorentina kondigde Rossi's vertrek meteen na de wedstrijd aan. Volgens hem had hij geen andere keus dan de trainer weg te sturen. Een opvolger is er nog niet. Het weer, vannacht wisselend bewolkt en hier en daar stevige buien. Komende dag op veel plaatsen bewolkt. Ook dan hier en daar een bui. Het wordt 13 graden aan zee tot 18 in het oosten.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 London in the low tired of the night. taxi cab inside Anesthetized, I stop the journey home I've been living months alone I've been avoiding things, the phone rings I use the answer phone Inside out in the daytime Outside in, in the nighttime Inside out in the daytime Outside in, in the nighttime When you're down and troubled, you don't tell your friends, you don't tell your family. I won't let them talk about me. I'm gonna let nobody down. Soho in the high tide of the day, and for a while I'm swept away. I just forget it. It's my walk when I walk and I don't talk, but later on the moment's gone and I don't get it. Inside out in the daytime, outside in, in the nighttime. Inside out in the daytime, wrong at the right time. When you're down and troubled, you tell your friends, you don't tell your family. I won't let them talk about me. gonna see tonight. Who shall I be tonight? Inside out in the daytime, run at the right time. Troubled? you don't tell your friends, you don't tell your family. I won't let them talk about me. I'm gonna let nobody down, down, down, down, down. When you're down and troubled, you don't tell your friends, you don't tell your family. I won't let them talk about me. Volle muziek zo aan het begin van deze nacht klinkt anders. En dat was er eentje van eh, het gezelschap Everything But The Girl. De plaat werd uitgebracht in 1999 en de plaat dat was dan in dit geval een LP... die schuil ging onder de titel Temperamental. Uit 1999 dus. De nacht ging anders hier bij de Varen op Radio 1. Maar wat je nu hoort, dat is een plaat die eh, al geruime tijd nummer 1 staat in de hitparade.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 En die P.F. Sloan, dat is een eh, componist geweest van een ehm, aantal aantrekkelijke pophits uit het verleden. Eve of Destruction bijvoorbeeld, eh, de jaren 60, 1964, 65 om precies te zijn. Toen was dat een hit voor Barry Maguire. En hij schreef ook Secret Agent Man. Is in Nederland niet zo'n groot hit geweest, maar wel in de Verenigde Staten een hit voor eh, Johnny Rivers. Nou, over die P.F. Sloan heeft eh, Rumor dan een song gemaakt... en die is te vinden op een album dat zal uitkomen op 28 mei. Het album dat gaat heten Boys Don't Cry. Rumor dus. En daarvoor hoorde je Triggerfinger, de plaat die op dit moment nummer 1 staat... in onze Nederlandse hitparade en ook in België groot succes is. Want daar komen ze uiteindelijk vandaan. Triggerfinger met eh, de cover van I Follow Rivers... was die 12 eh, januari jongsleden werd opgenomen in de 3FM-studio's... in het ochtendprogramma van Giel Beden. Rumor, ik zei het al, de zangeres die zal komen op het North Sea Jazz Festival. Dat kan je ook zeggen van de volgende artiest, Nile Rogers. de beelden van Jacobs en Van die in een eh, grote slee door eh, Den Haag gereden. En dat was dan het begin van een eh, nieuwe aflevering van Van Coat de Pie. Jaren geleden. En er werd deze melodie bij gebruikt. Je hoorde Chic met uh, Chic Sheer. En Chic featuring Nile Rodgers. Dat moet er wel bij gezegd worden. Want zo staat het ook vermeld op de affiche. Chic featuring Nile Rodgers. Dat is een van de acts op de vrijdag 6 juli. die zal verschijnen op het North Sea Jazz Festival. Naast de gebruikelijke eh, soulartiesten en aanverwante artikelen zoals eh, Roemer... zal er ook op het North Sea Jazz Festival ook eh, ruimte zijn voor, voor de echte jazz. Zoals bijvoorbeeld zangeres Rita Reis. I've been a roaming Juliet. My Romeos have been many. But now my roaming day cause they're not having any. I have had my share, and from now on, I'm putting all my eggs in one basket. I am betting everything I've got on you. I am giving all my love to one baby. Lord help me if my baby don't come through. I've got a great big amount saved up in my love account. Honey, and I've decided love you'd fight it into won't do. So I'm putting all my eggs in one basket. I am betting everything I've got baby van eh, Irving Berlin. En je hoorde de stem van uh, eh, Rita Reis. Rita Reis die ook zal optreden op het North Sea Jazz Festival. En de dame is inmiddels al 87 jaar oud. Ze zal daar optreden met het eh, Peter Beets trio. Dat bestaat uit Peter Beets piano, Ruud Jacobs bas, dat is er zwager. En Joost Patonka op de drums. En Rita Reis hoorde hier dan met een nummer dat ze 1984 opnam voor de album Beautiful Love. Compositie van Irving Berlin onder de titel I'm Putting All My Eggs in a Basket. Echt een liedje voor de paasochtend. Rita en ook op het Noordse Jazz Festival. here I stand before you. song. It proves that I'm in heaven, Mama, when you hold me in your arms. Yeah, baby. Can I have you for myself? Stones uit een beginperiode met Confessing the Blues in 1964. Toen werd het namelijk eh, uitgebracht. Het staat op een LP die hier in Nederland ook is uitgebracht... Eh, in een later stadium onder de titel 12x5. En eh, nou ja, er is altijd een beetje gerommel geweest met de release van de Stones LP's. Omdat er in Engeland andere versies werden uitgebracht dan in Amerika. En nou ja, die versies zijn dan later weer heruitgebracht in, <laughs> in Europa op het vasteland... maar dan ook weer door elkaar in, uh, in de Amerikaanse versies en Engelse versies. Dus dat, de inhoud wil er nog wel eens van eh, verschillen. 12 van 5, als je dat maar onthoudt. 1964, toen werd het opgenomen. En van die Stones, daar is eh, een museum voor opgericht. En dat is afgelopen weekend in Duitsland gebeurd. Door een ehm, man die nogal eh, goed in de slappe was zit. Ulrich Schreuder Hij heeft eh, in de loop der jaren talloze snuisterijen en reliquieën verzameld. Zo'n stuk of 5000 en heeft hij eh, tentoongesteld. En als je daar naartoe wil gaan, dan zal je naar neder zaksen moeten gaan. Want daar is hij woonachtig en daar heeft hij zijn museum opgericht. Dus eh, Lugo, zo heet dat plaatje, Lugo. Daar kan je het allemaal vinden. Dan zal ongetwijfeld in het uh, plaatje wel een bordje staan van de <laughs> richting Stoons Museum. De Stones dus vereeuwigd. Dit wordt Roger Waters. Zeer succesvol in Zuid-Amerika waar hij eh, getoerd heeft. En op dit moment is hij bezig met een tour in de Verenigde Staten en Canada. I used to think the world was flat. Rarely threw my hat into the crowd. I felt I had used up my quota of yearning. Used to looking on the children at night in the glow of their Donald Duck light and frighten myself with the thought of my little one one's burning. But oh, the tide is turning. The tide is turning. Satellite buzzing through the endless night exclusive to moonshots and world title fight. Imagine what it must be earning. Who is the strongest? Who is the best? Who holds the aces, the east or the west? Tijdens turning. Je hoorde Roger Waters met een mooi koor erbij. De tijd is eh, Turning After life 8. Dat moet er nog bij gezegd worden. Komt oorspronkelijk uit de Wall. En met die Wall doet hij eh, nog steeds... Eh, en heeft daar heel veel succes mee. Met de uitvoering van de Wall. Want zat hij bijvoorbeeld in Buenos Aires... maar liefst negen grote optredens in het bekende River Plate Stadium. En al die shows die waren uitverkocht heeft in eh, Zuid-Amerika in totaal zo'n 750.000 man aan zijn voeten gehad, gehad. In verschillende voorstellingen dan weliswaar. Maar die zijn toch allemaal uh, wezen kijken naar, een, uit, naar de uitvoering van de wol met uh, Roger Waters. En op dit moment is die in de Verenigde Staten. Om ook daar verder te toeren met die wol. wij kunnen binnenkort naar Pinkpop gaan als we het hebben over stadions en zo. daar ging eventjes eh, <laughs> een dingetje verkeerd. Eh, en als er dingen verkeerd gaan, dan gaan we dat eh, gewoon weer herstellen. Ik bedoel maar. <laughs> verkeerde knopje, <laughs> precies, dat is het. En dan heb je dat met een computer, dan verdwijnt het zomaar uit het zicht en van de zender. het je wereldnieuws. De camera's plakten aan uw veld, likt wel de nieuwe merks. De ploegen zwaaiden met contracten, die een al vaster dan een tander. En uw ploegstert zei de paster, kwestie van niets. Maar God is van hoe sprochie met de fiets. Kom een draan ik ga er Kom me dran, ik kan er staan. Kan niet onthogen, kan er staan. Kan niet onthogen. En het volk zei, kijk hier komt de man, talent drukt er in dekke druppels van. Wij hem hier macht. Ambitie trekt het overmoed, ze zijn raap te verwarren. Een sput, een proportie en een poete vete chique Het was leven heb te groot verzet. Probleem van slechte maten, ze staan altijd klaar. Als hier en chageraars en nog dat tonnes hoor, Door wie of wat of voor, uw jenneste verklaringen. Misschien zet ik gewoon zo in mekaar als weer een wereldnieuws. Ze pakten uit om mee, lijkt een bandiet. Hij zei, dat ben ik niet. Maar kom maar weer, ik ga er staan. Kom maar weer, ik ga er staan. Ik ga niet onthogen, ik er staan. ga niet onthogen. En het volk zei dat ze ruksken anders zet als doping is zijn ban. Ik wist dat nog gepakt. De woorden kwel je u nooit meer zien, klinkt nart in de taal is doen zonder moorden. Dat is zonder advocaat voor tribunaal. Dat ze te de mond kwam van de moeder van uw dochter. Waar hij het verdient. Hij is zo niets ontzien. Die laatste dag met dochter lief. Hij leerde ze nog fietsen. Er wiel te draaien kost er ondanks alles van genieten. Maar zonder vrouwen wat hij nog me to been was te nou? doen. Dus ik heb er al compassie gemocht En God zei, kom maar weer, ik staan. Kom maar weer, ik staan. te verstaan. Het is toch een uh, Nederlands dialect. Plat-Vlaams, Plat-Vlaams inderdaad, van een band die zich noemt De Zesde Metaal. Behoorlijk populair in eigen land. En hiermee hebben ze een single hit te pakken. Het Zesde Metaal, zo heet de groep. En ze hebben een hit met het nummer Ploegsteert. En Ploegsteert is ook de titel van hun eh, album. Het zesde metaal dus. En daarvoor hoorde je dan The Cure, een van de headliners op Pinkpop. En een oud succes van hun uit het eind van de jaren 70, Boys Don't Cry. De Chieftains. Misschien heb je afgelopen zaterdag... Nou, als je muziekliefhebber bent, heb je dat ongetwijfeld gezien. Dan heb je eh, afgelopen weekend vrijdagavond is het dan waarschijnlijk geweest gekeken naar eh, een nieuwe aflevering van Later with Jules Holland. Daar weer een eh, hoop eh, interessante artiesten en een van de bands die daar optrad. Dat, dat was de Chieftains. Ierse gezelschap onder leiding van Paddy Maloney. Ze zijn al 50 jaar bij elkaar en ze hebben een nieuw album gemaakt onder de titel Voice of Ages. En daarop hebben ze zich laten bijstaan door tal van nationale en internationale artiesten... uit eh, diverse segmenten van de populaire muziek. Hier hoor je de Chieftain samen met de eh, Carolina Chocolate Drops... een folkgezelschap uit de Verenigde Staten. En als je dat afgelopen weekend op de BBC hebt gezien bij Jules Holland... dan moet je toegeven dat het een briljante optreden was van de Chieftains. Je hoorde ze hier met eh, de Carolina Chocolate Drops. De Chieftains met het nummer Pretty Little Girl. Tot nu toe heeft de platenmaatschappij hier in Nederland... Eh, heel weinig aandacht besteed aan de uitgaven van deze... toch wel hele fraaie cd van eh, de, de Chieftains. Voice of Ages. En waarom, dat is me volstrekt onduidelijk, want het is echt een juweeltje, iets om trots op te zijn. Maar goed, ze <laughs> zullen wel denken, dat zal niet zoveel verkopen, dus eh, we houden het wel eh, in de achterste la, onderin. The Chieftains, Voice of Ages. Je kan het in ieder geval ook tegenkomen op Spotify om het af te beluisteren. En de komende weken zul je er in ieder geval hier bij Nachtinkt anders eh, veel meer van horen. The Chieftains. En nu ik het toch over eh, with Jules Holland heb. Eh, 4 mei, s'avonds laat natuurlijk. Dan is er weer een uitzending met dan onder andere de optredens van uh, eh, Damon Albarn... die dit weekend ook in Nederland is. Mm, het programma van Jules is al opgenomen. Damon Elborn van voorheen Gorillas en Blur. Richard Hawley zal er zijn, de pianist Tigra en zangeres Rita Ora. Hier was ook een eh, bekend nummer van hun, maar hier hebben ze ook aardig wat succes mee gehad. Uit Australië komen ze, Icehouse, de naam van de band. En je hoorde Hey Little Girl. En zo ga ik je weer meenemen naar eh, afgelopen zaterdag... tussen de middag Radio 2. Toen was daar Spijkers met Koppen. Iedereen sprak nog na over het wandelgangenakkoord... Sprekers met kop eh, met onder andere Dolph Janssen. Afgelopen week zal de geschiedenis ingaan als een van de spannendste politieke weken in onze geschiedenis. Na het mislukken van het overleg waren alle ogen gericht op Den Haag. Zou het wel of niet gaan lukken om aan de Europese normen te voldoen? Kamerleden draaiden overuren, het journaal kwam met extra uitzendingen. Kortom, het hele land was in spanning. Bij mij aan tafel is aangeschoven een van de betrokkenen, Gerry van Veen. Gerry, welkom. Hoe gaat het met je? Ja, goed, denk ik, na omstandigheden. Uh, probeer het gewoon leventje weer een beetje op te pakken, Dolf. Ehm, maar het was wel heftig, dat moet ik wel zeggen. Ja, u, u, u, u was van slag, begrijp ik. Ja, ik was wel... Uh, nou ja, het heeft me niet onberoerd gelaten, laat ik het zo zeggen. Ik hoorde net in het voorgesprek, u noemde dit de bijzonderste week van uw leven. Ja, ja, sorry Mies. Mies? Ja, Michel is mijn, mijn zoon. Die is een jaar geleden geboren. En dat was ook heel indrukwekkend. Maar dit... dat was zo bijzonder, Dolf. Ja. Sorry. Ik had me zo voorgenomen. Sorry. Er zit gewoon heel veel spanning in mijn lijf. Ah, het was gewoon een hele heftige week, Dolf. Ja, ik, eh, ik merk dat u ontzettend raakt. Even, even dan voor mijn beeld. Wat was, wat was precies uw rol afgelopen week? Ik ben kiezer. En ik had ze een mandaat gegeven. Mandaat? Ja, dan ga je achterover zitten. Hè? Zo werkt het in een representatieve democratie. En dan denk je, het komt wel goed. Sorry hoor. Nou, neem even een slokje water. Ehm, ik wil even naar het begin. Een week geleden, zaterdag, Geert Wilders trok zijn gedoogsteun in. Waar was u toen u dat hoorde? Ja, ik was met eh, Jeanette. We waren een groot scherm aan het ophangen in de woonkamer voor de EK. We, kijken altijd met de straat. ik had het thuisstapje geïnstalleerd en alles. En vindt het onzin, weet je wel. Je hebt iets van, eh, waarom moeten twee maanden van tevoren al een groot scherm en een thuisstap in de kamer behangen? Maar ik wil gewoon dat het in orde is, weet je wel. Voor hetzelfde geld er is er iets mis en dan kom je een dag van tevoren achter... en nou, dan heb je geen tijd meer om hier iets nieuws te regelen. Ja. Nou ja, en ik weet, toen, ook, eh, ja, nou ja, ik weet ook dat ik tegen ze net zei, als ze slim zijn, hè, want het CPB heeft het zaakje toch al doorgerekend. Als ze slim zijn, sturen ze maandag die brief naar Brussel. Dan is het geregeld, dan ben je ook vanaf. Nou, nog een half later. Extra journaal. Nou, ik denk er zal iets gebeurd zijn, dus ik zet hem even harder. Nou ja, toen was het zaakje geklapt. De, de, de, de coalitie. Ja, de gedoogcoalitie. Gaat het wel? Ja, zeven weken dol. Voor niks. Hm. Dat is eh, heftig. Dan is het allemaal even heel veel, ja. <laughs> Nou ja, Jeanette zei alleen maar van, ja, het komt wel goed. Nee, ik zei, hoezo komt het wel goed, Jeanette? we moeten verdomme voor 30 april begroting naar Brussel sturen... waarin de staatsschuld terugdringt op maximaal 3% van het nationaal product. Hmm. Hoe, denk je dat het goed komt, Jeanette? Dan vraag ik je, hoe je achter de ramen gaan zitten. He? Dan mag je wel heel lang mensen gaan zitten naaien... als je 14 miljard bij elkaar naaien. Ja, dat is eh, echt, echt hard dit. Nou ja, achteraf denk ik ook. Ik heb het ook te veel op je net afgereageerd, eh, denk ik. zij wist ook niet hoe ze ermee om moest gaan. nou ja, zij is toen als een bezetene cakes eh, gaan bakken. Cakes? Ja, die wilden ze dan met de koning de hele dag gaan verkopen. En zij zei, ja, zo komen we aan 3, 3 eh, procent. <laughs> Je kan het er ook niet kwalijk nemen, Dolf. Zo gaat zij met die spanning om. Ja. En, en, en, jij dan? Nou ja, die dinsdag gewoon helemaal in slapen. Ik zat alleen maar mee in mijn kop. 3%, 3%, 3%. We moeten aan 3%. <laughs> Nou, ik zeg deze net, ik ga naar beneden. Ik ga die thuisstap testen. Nou, ze net zei van, ja, die doet het heus wel. Ja, ik zeg, ik moet hem toch even testen. Ik kan niet slapen, dan kan ik net zo goed even wat nuttigs doen. Toen eh, woensdag? Ja, koppijn. Eh, diarree. Nou ja, hij, stond veel te koud afgesteld, Dolf. Ja ik bedoel eigenlijk qua politiek, eh, de toenadering D66, eh, ChristenUnie, GroenLinks. Ja. Ja, ja, nou ja, ik voelde het al. Hè. Ik voelde het al. Ik zat met je net eh, op groot scherm te kijken. dus je kon het allemaal heel goed zien. En ik zag Arie Slop, zag ik, ik zag hem. En ik keek. En jou hoor, hoppakee, zo in één keer. En ik zeg tegen ze net, spoel hem eens terug. En ze zegt, hoezo? Ik zeg, spoel hem allemaal terug. En ze spoelt hem terug. En zo'n zo, zo terugspoelfunctie hebben nog op de decoder zitten. En ze drukt de play. En jou hoor. Wat? Slop. Hm. Stapt zo over zijn schaduw heen, Dolf. Zonder blikken of blozen. Zo hoppakee, bam, eroverheen. Dat is ongelooflijk. Ja. Nou ja, Pechtold ook nog naar Joekel van de schaduw. Joekel van de schaduw. Ik zeg deze net, nou moet je kijken, want die haalt hij niet. Die haalt hij net de nooit niet. Maar hij haalt het wel, Dolf. Hij haalde het wel. Net zo gemakkelijk als Slop. Ik zeg, kijk eens net, wat hier wordt geschiedenis geschreven. Maar ze zag het niet. Ze zag het niet. En nu, eh, nu de verkiezingen? Ja. Nou ja, eerst Koninginnedag. dag. Hm dan EK, eh, e dan de bouwvak. Even drie weken helemaal plat. Ja, en dan de verkiezingen. Ja, en dan zullen we eens even laten zien dat de PVV de grootste is. Dank u wel, tot ziens. goed in de Verenigde Staten in de jaren 60. Je hoorde het gezelschap met Over en Over. En daarvoor hoorde je Donald Jansen met spekers met Koppen. En meer spekers met Koppen uh, cabaret straks tussen half vijf en vijf. Hurricane, spit and tornado Growl over London today Brought some God to the state, beam unto of Jerusalem. The Spirit, He comes upon a mighty way. Felt some God fire in its way. I called to the dance, now the party began. Alcohol, holiday, I'm a drug and bass drum. Levitating, you've jumped around the May Queen. A time for revival, or maybe just a marvelous dream. When the moon rises high, come call me. The end of the cycle has come again. I am helpless in a awake in the mad and next morning empty a belly and courting my time on earth I am helpless advocate I called to the dance, now the party begun. Alcohol, holiday, I'm a drug and bass drum. Organ, the moon is pale side. Go swap your bed. The looters of your heart will prove that you are not quite dead.